Door Almegens met het NOS-journaal. Volgens AstraZeneca is er geen bewijs voor meer kans op bloedproppen... bij mensen die het vaccin van deze farmaceut hebben gekregen. Het bedrijf zegt dat na de bestudering van data van ruim 17 miljoen gevaccineerden in Europa. Het onderzoek levert geen bewijs voor een hoger risico op bloedplaatjesverlies, longembolie of trombose... ongeacht de dosis en de leeftijd of het geslacht van de gevaccineerden, stelt AstraZeneca. Een aantal landen heeft inentingen met AstraZeneca opgeschort... na meldingen van trombose. Nederland gaat ermee door. Bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag... zijn 20 mensen aangehouden. Er waren veel meer demonstranten dan de toegestane 200... en de betogers hielden zich niet aan de coronaregels. Toen er nauwelijks gehoor werd gegeven aan een oproep van de politie om te vertrekken... voerde de ME charges uit. Eén agent lost een waarschuwingsschot. Dat gebeurde nadat demonstranten een politiehond hadden geschopt en zijn begeleider belaagden. Het was vandaag in Myanmar een van de bloedigste dagen sinds het begin van de protesten tegen de staatsgreep. Bij demonstraties zijn volgens de staatstelevisie zeker 38 mensen gedood. Alleen al in de voormalige hoofdstad Yangon zouden 22 mensen door de politie zijn doodgeschoten. Sinds begin februari gaat de bevolking dagelijks de straat op. De ordentroepen grijpen hard in en drijven betogers met geweld uit elkaar. Met een overwinning op PEC Zwolle heeft Ajax de voorsprong in de eredivisie op PSV vergroot. Het werd 2-0. Het verschil met PSV is nu 8 punten en Ajax heeft bovendien één wedstrijd minder gespeeld. PSV speelde gelijk tegen Feyenoord.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 Ik had het beste met je voor, maar sta nu zelf achteraan. Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp hoe het werkt, want volgens beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven vol illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. Nog langer zonder jou te zijn. Maar dan nog, wat denk je dat ik ga? Dus toch je tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan twijfelen als ik, maar het helpt dus niet. Door je tranen, ook al heb je veel verdriet. Het leven gaat door. Je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois. neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen.